Hij maakte dat bekend na een telefoongesprek met minister Gates van Defensie... die er persoonlijk bij hem op aandrong om er vanaf te zien. De dominee zei dat moslimleiders hem hadden beloofd dat het omstreden islamitisch centrum bij Ground Zero er niet komt. Maar de initiatiefnemers ontkennen dat ze met hem hebben gesproken of over hun centrum willen onderhandelen. Wel zei een imam uit Florida dat hij morgen met Jones naar New York reist om daar met hem over het centrum bij Ground Zero te praten. De spanningen rond de aangekondigde Koranverbrandingen liepen de afgelopen dagen hoog op. Onder andere president Obama en minister Clinton zeiden dat de dominee met zijn plan Al-Qaeda in de kaart speelde. In Afghanistan staken honderden betogers een Amerikaanse vlag in brand en riepen antichristelijke leuzen. De Duitse politie zet vanaf komende dag minder agenten in bij de zoektocht naar vermiste jongen. De afgelopen dagen zochten duizend agenten vergeefs naar de tienjarige Mirko bij het dorp Kreefraat, vlak over de grens bij Venlo. De komende dag wordt het aantal agenten teruggebracht tot 100. Mirko verdween een week geleden toen hij door een bos naar huis fietste. Zijn mountainbike werd vlak bij zijn huis gevonden. De politie zocht hem met helikopters en honden, maar van de jongen ontbreekt elk spoor. De politie houdt er ernstig rekening mee dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. De Russische tennisser Michael Djuzny heeft de halve finale van de US Open bereikt. Djuzny won in vijf sets van de Zwitser Stanislas Wawrinka. In de halve finale speelt hij tegen de winnaar van de partij... tussen de Spanjaarden Rafael Nadal en Fernando Vardesco.